Uit zijn verklaringen maakt het OM op dat hij mogelijk tientallen slachtoffers heeft gemaakt. Volgens de advocaat van de man is de zaak omvangrijk, maar niet zo groot als het OM zegt. De man zou seksuele handelingen hebben verricht met jongens van 14 tot met 17 jaar. Noord-Korea stopt voorlopig met de verrijking van uranium en het testen van lange afstandsraketten. Dat zegt de VS. Ook gaat Noord-Korea weer inspecteurs toelaten van het internationale atoomagentschap. Washington noemt het moratorium een kleine maar belangrijke stap vooruit. Binnenkort gaan de VS en Noord-Korea ook praten over het sturen van 240.000 ton voedsel. Een Pool heeft acht maanden celstraf gekregen voor het binnenrijden van een huis in Noordwijk. Daarbij kwam een bejaard echtpaar om het leven. De Pool van 39 is ook voor vijf jaar zijn rijbewijs kwijt. De man raakte ruim een jaar geleden in een bocht de macht over zijn stuur kwijt en ramde een huis. Hij reed te hard en zat vermoedelijk te bellen. Na het ongeluk vluchtte hij. Een paar dagen later kon de Pool alsnog worden aangehouden. Bij huiszoekingen in Brussel heeft de politie in een loods een enorm wapenarsenaal aangetroffen. Er lagen onder meer drie kalasjnikovs, 48 dynamietstaven, 19 granaten en anderhalve kilo explosiefpoeder. Volgens de Belgische politie is het de grootste vondst van explosieven die ooit in Brussel is gevonden. Genoeg om de hele omliggende wijk op te blazen. Twee verdachten zijn aangehouden, onder wie de eigenaar van de loods. Volgens de Brusselse politie waren de explosieven bedoeld voor zware criminelen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en nevelig. Lokaal kan mist ontstaan. Ook morgen begint grijs, maar in de middag kan in het zuiden en westen af en toe de zon doorbreken. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het. Dit is Wijnand bij de ANB. De avondspits verloopt minder druk dan gebruikelijk. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat voor de afrit Bunschoten 5 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roedevarensveen en Hoogmade 5.